Een Kamermeerderheid accepteerde een nadere toelichting die het kabinet gisteravond gaf in een brief. In een urenlang Kamerdebat erkende premier Balkenende dat er in 2003 een beter volkenrechtelijk mandaat nodig was voor de inval in Irak. Het debat duurde tot diep in de nacht. Dinsdag wekte de premier de woede van onder meer coalitiegenoot PvdA... met zijn kritiek op het Irak-rapport van de commissie Davids. In een brief en in het debat zei Balkenende dat hij met de kennis van nu de zaken anders had aangepakt. Burgemeester Leers van Maastricht is opgestapt. Hij besloot te vertrekken toen duidelijk werd dat een motie om hem weg te sturen een ruime meerderheid zou krijgen in de gemeenteraad. Leers van het CDA struikelde over de aankoop van een vakantiehuis in Bulgarije. In de kwestie wekte hij de schijn van belangenverstrengeling, concludeerde het bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Het besluit over de aanleg van de Noord-Zuid-metrolijn had in 2002 niet aan de Amsterdamse gemeenteraad moeten worden voorgelegd. Die conclusie trekt het college van burgemeester en wethouders. De Amsterdamse gemeenteraad debatteerde gisteravond over een kritisch rapport over de besluitvorming rond de aanleg van de lijn. Door de tegenslag wordt de lijn zeker twee keer zo duur. Volgens wethouder Gerson was er in 2002 al genoeg informatie, maar ontbrak een goede analyse. De Wereldbank geeft 100 miljoen dollar voor noodhulp aan Haiti. Experts van de Wereldbank gaan samen met de regering bekijken waar het geld naartoe gaat. Het aantal slachtoffers na de aardbeving van dinsdag is nog altijd onduidelijk. Er wordt gesproken over tienduizenden, maar ook over honderdduizend.